maar het vuur sloeg snel over naar woonwijken. Alle brandweerlieden uit de regio zijn ingezet om het vuur te bestrijden... maar het blussen gaat moeilijk door de hitte en harde wind... Het voorzorg is bij 90.000 huizen de stroom uitgezet. Drie leden van dezelfde Britse familie zijn doodgevonden in een zwembad van een resort aan de Spaanse Costa del Sol. Een meisje van negen zou in problemen zijn gekomen in het zwembad... waarna haar vader en 16-jarige broer haar vergeefs probeerden te redden. Hoe het zo mis kon gaan is nog niet duidelijk. Bij een aanval op een legerbasis in Burkina Faso zijn 42 mensen omgekomen. De meeste doden zijn burgers, onder wie 31 vrouwen. Het leger kon de aanval uiteindelijk afslaan. Daarbij zouden 80 islamitische extremisten zijn gedood. De aanval is volgens het leger uitgevoerd door meer dan 100 terroristen uit buurland Mali. De president van Burkina Faso heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Het parlement in Irak heeft ingestemd met een nieuwe kieswet... die het makkelijker moet maken voor onafhankelijke kandidaten... om een zetel in het parlement te krijgen. Verandering van het stelsel is een belangrijke eis van de honderdduizenden betogers... die al maanden de straat op gaan. Of de nu aangenomen wet voor de betogers ver genoeg gaat, is nog niet duidelijk. de jaarlijkse inzamelingsactie van de Belgische publieke omroepen... hebben dit jaar samen ruim 23 miljoen euro opgeleverd. Het grootste deel kwam voor rekening van de Vlamingen. De warmste week van de VRT haalde 17,5 miljoen euro op. Dat is een record. Het geld gaat naar meer dan 2000 verschillende goede doelen... In Wallonië haalde de actie Viva for Life 5,6 miljoen euro binnen voor kinderen in armoede. Het weer, vannacht buien, aan zee mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 5.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 They gave a pretty little party for him. They gave a party for Papa Santa Claus. Al fijne dagen en...